Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie heeft de laatste klimaatactivisten van Extinction Rebellion... die de A12 bij Den Haag nog blokkeren, daar weggehaald. De demonstranten zijn in bussen gezet en naar het politiebureau gebracht. Hoeveel mensen er zijn aangehouden is niet bekend. Volgens de klimaatbeweging arresteerde de politie aan de lopende band actievoerders. De activisten blokkeerden de A12 bij Den Haag vanaf het begin van de middag. De weg was daarom een tijd lang dicht. Extinction Rebellion zegt dat er duizenden mensen aan de actie meededen. Bij Russische beschietingen in Oekraïne zijn vier burgers gedood, melden Oekraïense functionarissen. In de stad Gerson werden drie inwoners geraakt door Russische granaatscherven. Drie anderen raakten gewond. Het Oekraïense leger heeft de stad in november heroverd op de Russen. Sindsdien wordt Gerson vrijwel dagelijks beschoten. Ook in de plaats Kostjatinivka in de oostelijke regio Donetsk is één dode gevallen, zegt de gouverneur daar. Drie mensen raakten in die plaats gewond. Pro-Russische autoriteiten melden dat er aan de Russische kant twee burgers zijn gedood in bezette gebieden. Voetbal dan. FCM heeft een belangrijke stap gezet in de eredivisie. De Trentenaren klopten in eigen huis Excelsior. Het werd 2-0. Romani maakte beide doelpunten. FCM staat nu 15e op de ranglijst. En het eerste kievitsei van dit jaar is vanochtend gevonden in Overijssel... in het Staphorsterveld bij Hasselt. Daarmee is het weidevogelseizoen nu begonnen. Volgens een woordvoerder van de stichting Landschap Overijssel... was de verwachting niet dat de kievit nu al eieren zou leggen... omdat het nog niet zo warm is. Om te kijken of het om een vers kievitsei ging is er een watertest gedaan. Het ei werd in een bakje met water gelegd en zonk naar de bodem. Een teken dat het dus een vers ei is. En dan het weer. Op veel plaatsen koelt het flink af. Vooral in het noorden gaat het 1 tot 3 graden vriezen. Komende nacht bewolkt. Morgenochtend ook wolken en regen. In het noorden is er dan kans op natte sneeuw. In de middag wordt het droog bij 7 tot 11 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 girls is players too. Uh, yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too. What you know about living on the top? Penthouse suites, looking down on the ops. Took her for a test drive, left them on the lot time is money, so I spend it on a watch. Hold on, little titty showing through the white tee. You can see the thong busting on my tight jeans. Okay, rocks on my fingers like a nigga wife me. Got another shorty, she ain't nothing like me. Yeah, about to catch another flight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, mo. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, yeah, yeah, cause girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too bitches getting money all around the world, cause girls is players too. I go on and on and on again. He blowing on my phone, but I'm ignoring him. He thinking he the one, I got like four of him. Yeah, I'm sitting first class like bad Victorian. Uh, came a long way from rag to riches. Five star bitch, yeah, I taste so delicious. Let him lick the plate, yeah, I make him do the dishes. Now he on news 12, cause a bitch we're missing. Sheesh. Yeah. About to catch another fight. Yeah. The apple bottom make him wanna bite. Yeah. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up, if you don't know, now you know. If you broke, then you gotta let him go. You could have anybody, any money, more. Cause when you a boss, you could do what you want. Yeah, cause girls is players too. Uh, and it's time that we let them know that girls is players too. Keep it playing, baby. Cause girls is players too. Bitches getting money all around the world, cause girls is players too.